Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Limburg en Noord-Brabant geldt straks vanaf 6 uur code oranje vanwege sneeuw en gladheid. De weerswaarschuwing van het KNMI is de hele ochtend van kracht. In het zuidoosten kan het nu ook al glad zijn door de sneeuw. In Limburg viel vanavond 5 tot 8 centimeter. Rijkswaterstaat riep weggebruikers daarop om de reis uit te stellen, als het mogelijk was. In de ochtend valt er in Limburg opnieuw sneeuw, net als in Noord-Brabant en het zuiden en oosten van Gelderland. Bij een Russische raketaanval op de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 13 doden gevallen, zegt de gouverneur van de regio. In een stad in de buurt vielen nog twee slachtoffers. Er zouden ook 63 mensen gewond zijn geraakt. Een tram en een bus met passagiers werden geraakt door brokstukken. Rusland voert vaker aanvallen uit op de regio Zaporizhia, die deels in Russische handen is. Rusland heeft onder meer de controle over de kerncentrale. Het Israëlische leger wil de identiteit van vechtende Israëlische militairen afschermen. Dat staat volgens de Times of Israel in het nieuwe mediabeleid van het leger. De regels worden aangescherpt omdat Israëlische militairen in het buitenland kunnen worden vervolgd voor misdaden in Gaza. Er lopen al tientallen zaken tegen Israëlische militairen, vaak op basis van video's die militairen zelf uploaden. Volgens de nieuwe regels mogen alleen generaals of officieren van wie de naam al bekend is... nog herkenbaar in beeld komen bij interviews. Bij een woning in Almere is rond 6 uur afgelopen avond een explosie geweest. Het is de tweede ontploffing in dezelfde straat binnen 24 uur tijd. Niemand raakte gewond. Bewoners van de straat zeggen tegen Omroep Flevoland dat het gisteren om de naastgelegen woning ging. De politie kan dit nog niet bevestigen. Het weer bewolkt en vooral in het zuidoosten regen of sneeuw. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. In de ochtend in het zuidoosten opnieuw sneeuw, vooral in Limburg en het oosten van Brabant.